Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De tijdelijke president van Peru is binnen een week na zijn aanstelling alweer opgestapt. Manuel Merino werd dinsdag beëdigd nadat het parlement president Vizcarra had afgezet vanwege beschuldigingen van corruptie. In heel het land gingen daarop aanhangers van Vizcarra de straat op. Bij protesten gisteravond kwamen twee betogers om het leven, waarna het parlement ook het aftreden van Merino eiste. Het is niet duidelijk wie hem opvolgt als president. In Wit-Rusland heeft de oproerpolitie vandaag honderden mensen opgepakt... die protesteerden tegen het bewind van president Lukashenko. Bij het aanpakken van de vreedzame betogers gebruikten de veiligheidstroepen... traangas, rubberen kogels, het waterkanon en flitsgranaten, melden getuigen. Volgens een Wit-Russische mensenrechtenorganisatie zijn zeker 500 mensen in het hele land aangehouden. Een belangrijk deel van het kabinet is vanmiddag op het Katshuis bijeen geweest... voor een informeel overleg over de coronacrisis. Premier Rutte en onder andere de ministers Grapperhaus, Hoekstra en De Jonge waren daarbij aanwezig. Net als experts zoals Jaap van Dissel van het RIVM. Het ging onder meer over het mogelijk vervolg van de gedeeltelijke lockdown. Pas dinsdag neemt het kabinet daarover een formeel besluit en is er weer een persconferentie. In Den Bosch is een veilinghuis overvallen. Daarbij is een onbekende hoeveelheid sieraden buitgemaakt. Twee mannen kwamen vanmiddag veilinghuis Korst van der Hoef binnen... en bedreigden de aanwezigen met een vuurwapen. Niemand raakte gewond. Het Nederlands elftal heeft de thuiswedstrijd in de Nations League tegen Bosnië-Herzegovina gewonnen. In de Johan Cruijff Arena werd het 3-1. Wijnaldum scoorde twee keer en Depay maakte er één. Het is de eerste keer dat Oranje onder bondscoach Frank de Boer een wedstrijd wint. Het weer. Het is droog, maar later in de avond en nacht volgen nieuwe buien. Mogelijk met onweer en forse windstoten. Morgen bewolkt en buien. Het wordt een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Werkzaamheden zorgen vertraging op eh, de A10 West tussen Afrit Haarlem en knooppunt Koenplein. 4 kilometer file. Met een kwartier vertraging zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Als Evi en Lars bij het spoor spelen... moet Stan stil gaan staan. Mag Nick met zijn trein het station niet in? Missen Els en Omar hun aansluiting naar Schiphol? En ziet Jamie zijn ouders niet meer voor hij een jaar naar het buitenland gaat? Laat je kinderen niet bij het spoor spelen.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 Liefde is zo ingewikkeld. Kan beter niet bellen nu, maar er zit vast in mijn hoofd is je sikkel. Kat je bek met mijn hand op je middel. Nu hebben we voor niks gebikkeld. Alle fights, beefs en gekibbel. Ben je verder gegaan nu in middel? Of loop ik ook zo door je meid zoals jij bij mij doet? Bij al die mensen, ze zijn fake, ik kan niet blij doen. Voel me open, we zien wel wat de tijd doet. de wij doet, is bijna mijn zij. als je me niet ziet Denk je langer dus aan mij Maar als ik je niet zie Loop je constant door mijn mind En als ik je niet zie Denk je langer dus aan mij eh. Hart is gebroken en peace Maar ik heb papier en fysiek Life on the road is niet iets Buffel ik ren en ik stiek Tipsy dus ik bel je aan een ik ben ook alleen en niet alleen, yeah. Dus Deze wereld is fake, maar life is real en ik moet mijzelf herpakken. Album af en een brand nieuw deal, ben nog steeds met dezelfde gabbers. Mensen daar maken verhalen, ik ga ervan uit dat je weet wat wat is. Ik wil niet bepalen, maar please ga niet uit elke week als het leven nog grap is. Ik ben trouwens het probleem, forever duurt niet lang, is niet de same. Jij weet ook dat ik meer verdien. Er is een tijd van komen, now I gotta leave, yeah.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 menopause, I can't be acting shady. What's that supposed to be about, baby? Girl, free up your vibe and stop acting crazy. Shine the ball, I give it a good loving daily. Now you're trying to pose, I can't be acting shady. You say you love me make it very clear to you, you're very dear to me. An honor of my share to you, me not unfair to you. Woman, I want to really make you know that I will always join here to you. But me know me not no fear to you Me stand up like a man and I'll be okay. there because I care for you Long time you're telling me not a girl I compare to you Woman if you leave me now I'm gonna shed a lot of tears for you You want to breathe and still you're not exhaling you want to leave, cause this relationship failing. Ain't nobody said that it would be smooth sailing. Girl, I want to know why you're bailing. Ship yo, so what's that supposed to be about, baby? Get free up your vibe and stop acting crazy. Reminisce one all the good times daily.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 Killing time, flying high as I held on tight to you To you Did I blow my mind on the wild side Singing hallelujah to dream crash like into the sky Do you, do you Cause I'm not gonna lie And say I've been alright Cause it feels like I've been living upside down What can I say?